Renate Kok met het NOS Journaal. De politie in Brabant is op zoek naar getuigen van een ernstig geweldsincident. Het slachtoffer is een jonge vrouw uit Veldhoven... die gisteravond een rondje ging hardlopen in het buitengebied richting Waalre. Drie uur later werd ze door voorbijgangers hevig overstuur aangetroffen... in het centrum van Waalre. Wat er in de tussentijd is voorgevallen is niet bekend. Volgens het Eindhovens Dagblad was de vrouw bebloed. De politie neemt de zaak hoog op en heeft er 25 rechercheurs op gezet. In Libanon zijn meer dan 370.000 kinderen ontheemd geraakt... door de Israëlische aanvallen op Hezbollah, dat meldt UNICEF. Volgens de kinderrechtenorganisatie van de VN... zijn minstens 121 kinderen omgekomen. De Libanese premier Salam waarschuwde de VN eerder al... voor annexatie van Zuid-Libanon door Israël. Hij vreest dat Israël erop uit is om gebieden ten zuiden van de rivier... de Litanie in te nemen. Woonwebshop Vonk is failliet. Dat meldt het bedrijf achter de Nederlandse webwinkel. Ruim een week geleden werd uitstel van betaling aangevraagd. En toen was het dan niet meer mogelijk om via de site bestellingen te plaatsen. De problemen bij Fonk spelen al langer. In 2023 leed het bedrijf een verlies van ruim 14 miljoen euro. En het jaar daarvoor wilde de bank geen geld meer lenen. Ruim 250 medewerkers verliezen nu hun baan. Fonk is ook eigenaar van Naduvi. Die woonwebshop is nu ook failliet. En Balendra Shah is beëdigd als premier van Nepal. De 35-jarige eh, rapper won begin deze maand de verkiezingen... en zorgde daarmee voor een aardverschuiving in de politiek. De verkiezingen in Nepal volgden op een roerig jaar. De 77-jarige oud-premier Odi stapte op na grootschalige protesten. Vooral jongeren waren klaar met de corruptie en de elite in Nepal. Premier Xia bracht vlak voor zijn beëdiging meteen een nieuw nummer uit... over de sociale problemen in zijn land.